van 4 uur. Dit is Maud met het NW code oranje afgegeven. Er is grote kans op gladheid. Vanavond laat trekt vanuit het westen sneeuw over het land... die later mogelijk overgaat in IJssel. Naar verwachting is de gladheid in het westen morgenmiddag voorbij... in het oosten en zuidoosten pas in de avond. Ook winterweer in andere delen van Europa. In het zuiden van Duitsland vroeg het vannacht 26 graden. En ook in Zwitserland en Oostenrijk is het koud. Roemenië en Bulgarije kampen met zware sneeuwstormen. Op sommige plaatsen is 60 centimeter gevallen. Op de wegen daar is het een chaos en verder zijn veel treinen en vluchten uitgevallen. Een Nederlandse journalist heeft op de rampplek in Oekraïne resten van persoonlijke bezittingen van inzittenden van de MH17-toestel gevonden. En ook brokstukken van het neergeschoten vliegtuig. Hij sluit niet uit dat er ook nog menselijke resten te vinden zijn. Een autobedrijf in Utrecht wordt gelinkt aan een reeks liquidaties in het criminele circuit. Burgemeester Van Zanen laat de garage daarom per februari sluiten. De politie vond bij een inval twee auto's waar verborgen ruimtes in werden gemaakt. Dat soort auto's gebruiken criminelen om drugs, wapens of geld te vervoeren. Ook zouden auto's uit van het bedrijf gebruikt zijn bij het voorbereiden van huurmoorden. Het pand gaat een jaar dicht. Bij geweld in een gevangenis in Brazilië zijn 33 gevangenen om het leven gekomen. Een deel van de gevangenen zou zijn onthoofd. Wat de aanleiding is voor het geweld is niet duidelijk. Vermoedelijk gaat het om geweld tussen drugsbendes. Eerder deze week kwamen 56 gevangenen om het leven... bij een bloedbad in een andere gevangenis in Brazilië, in de stad Manaus. Het weer, u hoort het nog, eerst nog droog, maar vanaf vanavond laat gladheid door sneeuw en ijzel. Morgenmiddag gaat de ijzel over in regen en zondag gaat het overal dooien. Het is dan bewolkt, maar wel droog, bij maxima van zo'n 7 graden. En dit was het. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat tussen Naarden en Knopend berg 5 kilometer file met een kwartier vertraging. Op de ring van Amsterdam, de A10 Noord en West richting Den Haag... tussen Kadoelen en Amsterdam-Hemhavens 3 kilometer file de opruimwerkzaamheden. Eén rijstrook is daar dicht. Op de A15 Europort Rotterdam verknopend Vaanplein 2 kilometer A20 Gouda Hoek van Holland voor het Kleinpolderplein 4 kilometer.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 En dan heb ik het over deze kleine meid Birdie. Tegenwoordig heeft ze samen met Sigma een prachtige single neergezet. De nummer 18 van deze week, Find Me. Welkom terug bij het tweede uur van de Your Breakdown. De eerste week van het nieuwe jaar. De eerste aflevering van het jaar. Ja, ben je verliefd? Nee. Of zo, Birdie? Nou, het is een leuke meid hoor. Maar nou. ik heb liever Selena Gomez. <laughs> Ja, nou, ik heb liever Ariana Grande. Nee, ik Selena. Ja, Selena Gomez. Eh, ja. Die hebben we, uh, staat ook in de lijst, maar die hebben we wel geslagen. Oh nee, die hebben we wel gedraaid. Tweede nummer eh, wat we draaiden. Sele oh. Selena Gomez. Selena Gomez. <coughs> Sorry. Ah, nou ja. Je, je moet het altijd niet over... Nou ja, laat maar. Ehm, <laughs> tweede uur van de top 40 van Europa gaan we kijken naar de Nederlandse top 40. En we gaan de complete eh, top 10 voor je draaien. Ik kan verklappen, we hebben een eh, bijna een nieuwe top 3. Eh, Sowieso een nieuwe top 1. nieuwe top 1 om mij nou. <laughs> Nieuwe nummer 1. <laughs> en we gaan gewoon de, de, nummer 15 gaan we maar mee beginnen. Straks over twee nummertjes een kleine resume van niemand minder dan Sander Lijstje. Die zal de platen gaan vertellen die we wel en niet hebben gehad eerst gaan we luisteren naar uh, de nummer 15 van uh, deze week. En die is in de handen van uh, Nike met Sexual.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 can see you because high. van uh, Pentatonix, afkomstig van een uh, kerstalbum 2016. Eh, dit was Halleluja, de nummer 11 van deze week. Ja, we zijn aan de top 10 terechtgekomen, maar niet voordat we een kleine resume geven van de platen die we wel en niet gehad hebben door niemand minder dan Sander Leesje. Twee weken in de lijst op nummer 20 vinden we Stevie Wonder featuring Ariana Grande met Feat. Op nummer 19 Pharrell Williams met Running. En op nummer 18 Sigma featuring Birdie met Find Me. Op nummer 17 al 19 weken in de lijst. Tovlo met Cool Girl. En op nummer 16 Robin Shields, David Guetta featuring Cheat Codes met Shadow Light. Op nummer 15 vinden we Naked met Sexual. En op nummer 14 Neil Harmon met This Town. Op nummer 13 Bebe Rexha met I Got You. En op nummer 12 Jean-Paul featuring Dua Lipa met No Light. We hebben hem net gehoord, al negen weken in de lijst op nummer 11. Vorige week stond hij op nummer 11 en de hoogste notering was nummer 4. Pentanix met Hallelujah.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 Ik ben ondertussen een beetje ehm, een spelletje aan het spelen. En dan kon ik een Charizard vangen. En dan heb ik er 20 eh, eh, Pokeballs op stuk gegooid. En ik heb hem nog steeds niet. En hij is gevlucht. Oh. Ja, dus inderdaad. Oh ja. Dan zou dat mijn eerste zijn. Goed, de Nederlandse top 40 ga ik in vogelvluchten met jou doornemen. Op nummer 40 vinden we Jonas Blue met, samen met Ray met By Your Side. 39 vinden we Jonah uh, Jonna met Ik Kom Bij Je. wel met Jason. Uh, eh, Thinking About You op 38 en nieuw binnengekomen in de Nederlandse top 40 is de nummer 37. Machine Gun Kelly met Bad Things. Ook nieuw binnengekomen is de nummer 28. Broederliefde met eh, Het Is Een Feit. ook een feit is, is dat nummer 23 nieuw is binnengekomen. Ronnie Flex met Energie. Ah, Nederlandse nummers. Nou ja, goed, uh, gaan we even door eh, skippen naar eh, nummer 17. Alicia Cara met Scars to Beautiful. Op nummer 16 vinden we Maroon 5 met Don't Wanna Know. En nummer 15 is voor John Legend, Love Me Now. Door met de top 10 van de Nederlandse top 40. Shawn Mendes staat erin met Mercy op nummer 10. Op nummer 9 staat DJ Snake met Let Me Love You. En op nummer 8 Bruno Mars met 24 Karat Magic. Nummer 7 dan Callum Scott met Dancing on My Own. En nummer 6 is voor Gavin James met Nervous. Calvin Harris met My Way staat op nummer 5. En The Weeknd met Starboy op nummer 4. De nummer 3 is in handen van The Weeknd met I Feel It Coming. En de nummer 2 voor James Arthur, Say You Won't Let Go. En het is bijna geen verrassing meer. Al eh, wekenlang staat hij op eh, nummer 1.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 We gaan rustig aan opkruipen naar de top 3 van eh, deze week. Maar niet voor voordat we hebben geluisterd naar de nummer 5 van eh, deze week. En die is in handen van Kendrick Lamar samen met Sia. Deze plaat heet The Greatest.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 Maurice Mulder. laatste keer stond hij nog op eh, nummer 1. Negen weken lang eh, in totaal in de lijst uh, der lijsten, durf ik wel te zeggen. Maar deze week op nummer 4. En heb ik het over Robbie Williams met Love My Life. Even zijn aangekomen aan de top 3 van deze week. Maar niet voordat ik... Ja, dat zeg ik dan altijd. De top 3 van vorige week laat horen. Maar vorige week hadden we de Eurohit. Dus dat wordt lastig, toch San? Ja, dat wordt zeker lastig. Dus hoe gaan we dat nou oplossen? Eh... ja, ja, goede vraag, hè? Ja, hele goede vraag. Hey, zullen we gewoon de top 3 van de, eh, de lijst eh, daarvoor eh, dan maar gaan verklappen? Ja. Op 3 de vorige keer. Clean Bandit samen met Sean paul en met uh, Op nummer 2 stond Passenger met Anywhere. Op nummer 1, ik zei net, Robbie Williams met Love My Life. Hey, dan gaan we nou de nummer 3 denk ik maar draaien van deze week. De nummer 3, de eerste nummer 3 van 2017 is een plaat die nu vijf weken lang in de lijst staat. Vorige keer nog op een achtste plaats. Deze week dus op een derde plaats. En heb ik het over James Arthur met Say You Won't Let Go.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 hey, Sander. Ja? Jij gaat wat doen, hè? Ik ga wat doen, ja. Ja, ik ook. Ja. Wat gaan we vanavond doen? Wij gaan op zoek naar zeesterren. Nee, dat bedoel ik niet. Nee, en we hebben vanavond de nieuwjaarsreceptie in de haven van Zandvoort. Die bedoel ik. Ja. Vanaf, hoe laat is dat eigenlijk? 8 uur geloof ik, hè? 8 uur. Die gaan we ook eh, live op uh, Zandvoort uitzenden. En uh, zullen een zestal interviews zijn met onder andere de... Burgemeester. En? De wethouder? Denk het wel, ja. ja. <laughs> ben Zonneveld zal voor de interviews verzorgen. Al daar in de haven van Zandvoort. Alle inwoners van Zandvoort zijn uitgenodigd om een hapje en een drankje daar te komen doen. En eh, de burgemeester zal het openen en zal daarna direct eh, geïnterviewd worden op uh, eh, CFM Zandvoort. Dus schakel in vanavond vanaf 8 uur op CFM. En dan kan je, als je er niet bij kan zijn, dan ben je er alsnog nog gewoon helemaal bij. Met dank aan de complete technische dienst bestaande uit Jonas, Sander en ik zei de gek. Oh ja, en Roy. we gaan naar de, en Dolly natuurlijk als operationeel manager. Hey, we gaan naar de nummer 2 luisteren van uh, deze week. Plaat die is blijven zitten. Dit is The Passenger met Anywhere. If you get out on the ocean, if you sail out on the sea.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 You're gonna grow and have a good life. I'm Eh, deze week. Clean Bandit. Samen met Jean-Paul eh, eh, en Anne-Marie met Rockabye. Mooie nieuwe nummer 1 in het begin van het nieuwe jaar. 27e jaargang, aflevering 1 van 6 januari 2016, 2017. Eh, Zij toch ik fout gemaakt. Het zit er weer op. Deze week hadden we 9 stijgers, 15 zittenblijvers, 14 dalers en twee nieuwe binnenkomers. Hartwell en Kevin James zijn in de lijst gekomen. En DJ Snake en Katy Perry hebben de lijst verlaten. Zo direct een klok van 5 uur. Veel plezier met Hans zonder zijn vrienden. Sander, dankjewel. Ehm, voor deze twee uur trouwens steun en toeverlaat. Graag gedaan. Volgende week tussen 3 en 5 ben ik er gewoon weer. En morgen tussen 7 en 9 is een herhaling van deze uitzending.